Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Een paar honderd mensen zijn vandaag begonnen aan een wandeltocht voor het klimaat. Extinction Rebellion organiseert die mars. Deelnemers willen onder meer dat de overheid geen subsidie meer geeft aan olie- en gasbedrijven. De aarde gaat naar de knoppen en ik sta hier voor mezelf. Mijn tijd zal het wel duren, maar ook voor mijn, eh, voor mijn kleinkinderen. Het is eigenlijk een wereldwijd probleem en als iedereen nou helpt, dan, dan wordt het er beter van. Daarom wil ik graag dat ze dan... Ja, nieuwe regels en afspraken maken daarover. De tocht is begonnen in Arnhem en gaat zo ongeveer langs de A12 richting Den Haag. De A12 is eh, symbolisch. Die eh, verbindt eigenlijk Oost- eh, en, en West-Nederland. Gaat er dwars doorheen. eindigt bij de gebouwen van de regering in Den Haag. En over zeven dagen moet de groep daar aankomen. En dan is het plan om de weg weer te blokkeren. In Bloemendaal doen de politie en brandweer onderzoek naar een brand bij een strandtent. Vannacht ging de Bloomingdale Beach Club in vlammen op. En ook bij de eigenaren van een trampolinepark naast die strandtent zit de schrik er goed in. Zij lagen te slapen in een huisje in de buurt van het vuur. Het stond gewoon binnen en ik, ik ging gewoon op de camera kijken en toen zag ik gewoon vuur. Een enorme vortex van vuur de lucht in. En dat is zeker 10 meter hoog. Het was een nachtmerrie. Ja, ik kan het nog steeds niet geloven. Alle trampolines zijn beschadigd en onbruikbaar. Er is bij de brand niemand gewond geraakt. Bij een ongeluk met een vliegtuigje in Kroatië zijn alle inzittenden omgekomen. Het gaat om een sportvliegtuigje waar drie Nederlanders in zouden zitten. Hulpdiensten konden de plek van het ongeluk moeilijk bereiken. Over de oorzaak is nog niets bekend. De politie in Utrecht heeft vannacht een chauffeur betrapt... die met meer dan 170 km per uur door een woonwijk kroste. Ze konden de auto meteen aanhouden. Dat was niet zo lastig, want de BMW scheurde langs de politieauto. De chauffeur heeft zijn rijbewijs, die hij net een jaar had, weer moeten inleveren. En ook heeft hij een flinke boete gekregen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het is 17 graden aan zee tot 25 in het oosten. Vanavond is er kans op onweer met veel regen. Het koelt dan af naar een graad of 12. Morgen ook weer kans op regen, maar alsnog prima weer met 20 tot 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat een file op de A10 Watergaasmeer richting Knoop het Koenplein... tussen Overhamstel en Knoop het de Nieuwe Meer.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 Baby, go on, you cry. Hey, shut, what you? baby tear falling from your eye. Oh! Uh, I mean, I'm just sitting right here, checking out this young lady right here. Baby, you hot. I mean, you sexy. Oh my God. Let me ask you one question. Where you from anyway? She's Miss California Hottest thing in West LA House down by the water Sells her yacht across the bay Drives a Marinello Hollywood's her favorite scene Loves to be surrounded Superstars that know her name She's a rich girl from the top of the food chain loving material things, kinda lonely. Till I met her at the Grammys. 10 mil on a diamond ring. She invites me to spend a day on the jet skis. At first, it didn't mean a thing that she told me. I'm the one that she searched for.